moet met het NWS Journaal. Portugal heeft het festival in Kiev gewonnen. Nederland is geëindigd als elfde. Het Portugese fado-liedje Amor Pelos Dois van zanger Salvador Sobral kreeg 758 punten. Het is voor het eerst dat de Portugezen het liedjesevenement winnen. De Nederlandse meidengroep O'Gene kreeg voor het nummer Lights and Shadows 150 punten. Bulgarije en Moldavië zijn tweede en derde geworden op het Eurovisie Festival. Nederlandse parkeergarages van Q-Park zijn getroffen door de wereldwijde internetaanval van vrijdag. Onder meer in Velendaal en Hoofddorp zijn betaalautomaten getroffen, melden parkeerders op sociale media. Ook Q-Park garages in andere landen zijn getroffen, laat de Britse tak van het bedrijf weten op Twitter. Bij de wereldwijde internetaanvallen vrijdag werden computersystemen van grote bedrijven, banken en ziekenhuizen besmet met ransomware, waardoor bestanden alleen tegen betaling weer toegankelijk zijn. Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger een nog onbekend projectiel afgevuurd. Een Zuid-Koreaans persbureau meldt dat het waarschijnlijk een ballistische raket was. Noord-Korea doet geregeld testen met ballistische raketten, ook al is dat verboden door de VN. Het land probeert lange afstandsraketten te ontwikkelen, die ook de Verenigde Staten kunnen bereiken. Door de rakettesten liepen de spanningen tussen de Amerikanen en Noord-Koreanen flink op de laatste weken. Zo'n 150.000 mensen waren deze week bij de landmachtdagen. Ze konden in onder meer Rotterdam, Soesterberg en Weert op 12 verschillende plekken kennis maken met de landmacht. Van de 150.000 belangstellenden gingen er 50.000 naar de Landelijke Veiligheidsdag in Almere. Daar lieten ook de politie en brandweer zien hoe ze werken. Het weer nog, vannacht is het droog, er zijn ook opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden.